Jobboot met het NOS-journaal. CDA-leider Van Haarsma-Buma wil de moeilijke periode die zijn partij achter de rug heeft afsluiten... en de kloof met de achterban weer dichten. Dat zei hij aan het eind van het CDA-congres in Rotterdam. Volgens Buma heeft de keuze om met de PVV in zee te gaan, twee jaar geleden, diepe wonden geslagen. Buma realiseert zich dat het mensen intens geraakt heeft. Van Haarsma-Buma wil dat zijn partij weer een middenpartij wordt voor iedereen... Een CDA vraag je niet naar je geloof, maar wel naar je houding in de samenleving, aldus Buma. Daarmee omarmt hij de conclusie van de commissie Rombouts... die onder meer aanbeveelt dat het christelijke gedachtegoed... minder prominent geprofileerd moet worden. Op de Filipijnen zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen door een tropische storm. Zes mensen worden nog vermist. Volgens de Filipijnse overheid zijn 11 mensen omgekomen door verdrinking en aardverschuivingen. De 13 anderen kwamen om door rondvliegende brokstukken en omvallende bomen. De tropische storm heeft veel schade aangericht op de Filipijnen. Ruim 15.000 mensen hebben hun huizen moeten ontvluchten. Ze zijn opgevangen in kampen. Nog eens 40.000 mensen konden wel in hun eigen huis blijven... maar hadden wel hulp nodig van de Filipijnse overheid. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft op het Gooimeer een echtpaar gered dat al bijna twee dagen zonder eten en drinken vastzat op een motorboot. De man van 82 en zijn 75-jarige vrouw lesten hun dorst met water uit het meer. De twee vertrokken donderdagavond met een boot uit Muiden toen ze op weg naar de haven in Huizen vastliepen op een zandbank. Ze konden geen hulp inroepen doordat de batterij van hun telefoon op was. Vanmiddag ontdekten medewerkers van de reddingmaatschappij de vastgelopen motorboot en brachten de opvarenden aan land. Het echtpaar maakt het goed, maar is wel erg geschrokken van hun avontuur. Het weer, vanavond alleen in de kustgebieden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zonnig en droog.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 Daarvan aflevering 42. En vandaag alweer de 19e oktober van 2012. de lijst deze week eh, de helft die omhoog gaat. 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook twee platen uit de lijst moeten verdwijnen natuurlijk. De band waar alleen maar vrouwen in zitten en die zichzelf boy noemen... verdwijnt uit de lijst met Little Numbers na 12 weken. En Florence en de Machine Spectrum stond 11 weken in de lijst... en verdwijnt deze week uit de hitlijst van Europa. Een goede week is voor eh, Alicia Keys. The Girl on Fire gaat in één keer 9 plaatsen omhoog... en is daarmee de snelste stijger van allemaal. En een slechte week, dat is voor Major Lazer. Get Free verdubbelt zijn plek. De vorige week eh, op 11 en deze week op 22... en daarmee dus 11 plaatsen verlies. En daarmee de snelste zijger van allemaal. Langs genoteerd, dat is dezelfde plaat als vorige week. Rudimental en John Newman. Veel de Love staat er nog steeds in. Ondertussen alweer 16 weken lang genoteerd in de lijst. Onderaan vinden wij Pink, Blow Me, One Last Kiss. Twee weken geleden was zij de snelste zakker. Vorige week de snelste zakker. En nu staat ze onderaan de lijst. We beginnen op nummer 39 deze week.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 Oh, I could feel it all. Oh, you know I said it's true. I could feel the love. Can you feel it too? I could feel it all. Oh, I could feel it all. I can feel it. Oh, I can feel it. Oh. 16 weken geleden kwamen ze ook op plekje 39 de lijst binnen. Nu zakken ze van 35 naar 39. Rudimental John Newman. En Feel the Love. Voor de eerste binnenkomen gaan we één plekje hoger naar 38. En we kennen hem natuurlijk allemaal van zijn eh, Revolution hit I Know You Want Me. Mijn wereldberoemd werd uh, Pitbull pas met zijn Planet Pit. En van dat album zijn hits afkomstig als Hey Baby, Drop It On The Floor, Rain Over Me... Natuurlijk een van zijn grootste hits, Give Me Everything. Voor een ruime maand komt weer een nieuw album van de Cubaanse rapper uit, getiteld Global Warning. Dat bekende zangeres op de hoek niet altijd automatisch een hit opleveren... dat weet Mr. Worldwide nu ook wel. Want de door Shakira geassisteerde Get It Started... was maar een klein missertje van deze Pitbull. Pitbull's nieuwe single was daarom iets heel anders. Een samenwerking met ene TRI... En die kent waarschijnlijk niemand. Maar toch eh, is de kans voor Don't Stop the Party of hit succes niet veel kleiner dan zijn voortganger. Het nummer maakt gebruik van een sample van TRI Hits Funky Vodka. Daarin wordt weer een oud nummer gesampled. Funky Kingston, en dat komt weer uit de tijd dat AJ nog op de dansvloer zat. Een beetje uit 1973 namelijk die plaat. Nou, dan gok ik hem toch een beetje aan de goede kant nog, hè. Pitbull komt binnen in de lijst met TRI en Don't Stop the Party. De derde single wordt het van het album eh, Global Warning. En het mooie aan Pitbull. En TR seconden zelf altijd zo leuk aan nog even. You don't get But I do, I do.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 In de tiende week zak het naar 36. Hij heeft er ruim de tijd voor genomen hoor, maar over een paar maanden dan is het zover. eigenlijk volgende maand al, want 2 november dan zal Robbie Williams zijn negende studioalbum Take the Crown uitbrengen. En deze wordt dat zijn eerste album bij Universal Music. Terwijl Robbie zijn greep naar de kroon voorbereid, mogen wij genieten van zijn nieuwste single Candy. De legendarische Britse singer en songwriter... die inmiddels wereldwijd al meer dan 70 miljoen platen verkocht heeft... schrijft dit uiterst vermakelijk nazomerplaatje... samen met Take That-collega Gary Barlow. Helemaal origineel, dat is Candy echter niet. Met leuke dansbare beat te mogen gebruiken... heeft Williams waarschijnlijk wel flink wat duit op tafel moeten leggen. Die is namelijk afkomstig van de Noorse producer Todd Terrier... die de beat in 2004 al voor zijn eigen single de Eurodance uitbracht. Williams en Barlow die hebben het geheel echter weer een beetje opgeleukt... tot een fleurige ethisch disco, compleet met trompetten en strijkers. Candy is niet Robbie's beste single ooit, maar eh, het zonder meer een bovengemiddeld leuk popplaatje... en ongetwijfeld de kandidaat voor nummer 1 positie in de Britse hitlijst. En daar is Candy al langzaam aan toe op weg. Als we dan alles bij elkaar optellen wat hij doet in Europa... komen we op plek 35 terecht voor Robbie Williams en zijn nieuwe single Candy. de winnares van het eh, Eurovisie Songfestival Lorraine. En dat deze toen met Jut Horia. En dit is haar tweede single dan al in de lijst van Europa. My Heart Is Refusing Me. Vorige week kwam ze binnen met deze plaat op 38, nu omhoog naar 34. De plaat die vorige week ook binnenkwam, dus hij deed er toen op 36, is van Adele. Skyfall gaat in de tweede week vier plaatsen omhoog naar plek 32. c'est de single ging op 5 eh, oktober in première... en toen om 7 eh, minuten over 12 in de ochtend. Oftewel 007, het is natuurlijk eh, allemaal geen toeval, hè? En 5 oktober was trouwens ook nog eens 50 jaar geleden... dat de eerste James Bond film Dr. No werd uitgebracht. Dus dat alles rondom Adele en Skyfall. Kijk, wij eens even achterom. Vinden wij op 40 Pink, Blow Me, One Last Kiss. In de 14e week drie plaatsen verlies. Vier plaatsen verlies, maar wel het langst genoteerd van allemaal. 16 weken, Rudimental, John Newman, Feel the Love. Pitbull, Don't Stop the Party, komt nieuw binnen op 38. Nicki Minaj en Pound the Alarm zak drie plaatsen in de 14e week naar 37. Vier plaatsen verlies in de 10e week, Alex Cardino, Chinatown. Robbie Williams en Candy komt nieuw binnen op 35. 34, vier plaatsen verlies in de tweede week, Lauren, My Heart is Refusing Me. Pool City, Carly Rae Jepsen, The Good Times. In de 14e week zakken zij 10 plaatsen van 23 naar 33. Adele Skyfall in de tweede week gaat zij omhoog van 36 naar 32. Een verlies voor Even Couch, Phoenix Paul en Gregory Gay. In My Mind zakt in de negende week van 25 naar 31. Vorige week nog 31, deze week nummer 30. Shine bright like a diamond. Diamonds, zo heet de single van Rihanna. like a diamond. I'm alive. Well, I to the universe as we moonshine and Mali.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 Load him up and eat that snapper. I oh, own 16 pints of rum and then I go bum bum. Go Sam and the Wamp en Bam Bam. De plaat kwam ook vier weken geleden binnen in, de lijst. En net als Rihanna hiervoor gaat het allemaal niet zo hard... want in die vierde week ging Rihanna dus van 31 naar 30... en Sam en de Wamp Bam Bam ging van 30 naar 29. Allebei dus één plekje verder omhoog plaat die het wat sneller doet, die is van Sherrockle en Fretch 32. We can not like Drie weken staan ze nu in de lijst. Van 33 omhoog naar 28. Screw you. I won't run no more. Can't believe I did for you, and I don't wanna hurt no more. oh, my heart, it must have been too big for you. So caught up in the love I felt for you. I burned out like a flame I'd held for you, but it never. I don't wanna run no more. Can't believe in what I did for you, and I don't wanna hurt no more.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 Daarvoor Cheryl Cole, Fretch 32, Screw You. Die plaat ging van 33 naar 28. deze plaat, er zit een sample in van de Romantics. Talking in Your Sleep zit een beetje aan het begin erin. Maar deze is van Bruno Mars. Locked It Out of Heaven, derde week omhoog van 27 naar 25. as strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my denk ik ook wel dat je die naam al kent. Want dat is Christina Aguilera. En Your Body gaat deze week omhoog van 26 naar 23. Kijken wij nog even snel naar achterom. Want dan vinden wij Rihanna Diamonds in de vierde week omhoog van 31 naar 30. Van 30 naar 29 in de vierde week. Them and the Womp, Bam Bam. Cheryl Cole, 32 Screw Crew in de derde week van 33 naar 28. Van 29 naar 27 in de derde week The One Direction, Live While We Are Young. Will I Am, Eva Simons, This Is Love. In de 15e week zag het van 16 naar 26. Bruno Mars, Locks It Out of Heaven. In de derde week omhoog van 27 naar 25. Vier plaatsen omhoog in de vijfde week naar 24. Mumford Sons, I Will Wait. Christina Aguilera, Your Body in de vijfde week omhoog van 26 naar 23. En Major Lazer de snelste dalen van vandaag van 33... Nee, 13 week van 11 naar 22. Michel Kiwanaka en Bones is een van de zittenblijvers vandaag. In de zevende week blijft hij zitten op plek 21. Daar gaan we gewoon een stukje van meenemen. Want straks heb ik voor jou nog voor het nieuws van 4 uur... Gray Laswell, Sarah Wallace en Come Back Down. you there.